Dat heeft secretaris-generaal Ban Ki-moon bekendgemaakt. De Tunesiër was vermist na de aardbeving van afgelopen dinsdag. Hij werd 65 jaar. Net als veel andere gebouwen werd het hoofdkantoor in Port-au-Prince totaal verwoest. Ook de vervanger van Anabi, de Braziliaan Luiz Carlos da Costa... is dood in de puinhopen van het gebouw gevonden. Het KNMI waarschuwt voor gladheid op de wegen door sneeuw en ijzel. Vooral rond Arnhem is het erg glad. De neerslag trekt langzaam naar het noordoosten. Met name in de noordelijke en oostelijke provincies kan die tot problemen leiden... omdat de temperatuur daar iets onder het vriespunt ligt... Automobilisten wordt aangeraden de snelheid aan te passen aan het winterweer. De AWB meldt tot nu toe geen grote problemen op de weg... en ook op het spoor worden geen bijzonderheden gemeld. De popprijs 2009 is toegekend aan Kiteman... een jazz- en hip-hop orkest onder leiding van trompetist Colin Benders. De prijs wordt sinds 1986 uitgereikt aan de band of artiest... die dat jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Bekendmaking was zoals altijd de afsluiting van het popfestival Noorderslag in Groningen. PSV heeft de kwartfinale bereikt van het toernooi om de KVB-beker... door een zege van 3-1 op Heerenveen. In Friesland kwam PSV voor rust op voorsprong door een doelpunt van Djusdjak. Lazovic maakte er in de tweede helft 2-0 van. Sibon bracht de spanning terug door een doelpunt te worden 10 eh, minuten voor tijd. In blessuretijd besliste Amrabat het duel toen hij de stand op 3-1 bracht. In de kwartfinale speelt PSV eind januari thuis tegen Feyenoord.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 Zap, ba, ba, ba, da, ba, da, ba, zap, ba, ba, ba, da, ba, da, ba, zap, ba, ba, ba, da, ba ba da ba dabba da dum da ba ba da dabba da dum zup, ba ba ba da, ba ba boom da boom boom boom boom.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 Jij bent het schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip Jij bent Doe nou de bril. staan is oude koffie. Ik ben de paus. Jij bent de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Ik dat soort dingen te tenminste. Jij bent Bertien ja, Stemberg. Ik ben een viool. Ik ben de steen. Jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben bier. bier. Nog een beetje reclame zitten maken, Jij bent bent Pieter, ik het klavier.